Politie, scholen en burgemeesters drongen de laatste tijd al aan op strengere regels voor messen. Volgens hen zijn er te veel steekpartijen onder jongeren, zoals in Saandam, vertelt de burgemeester. Drie jaar geleden is hier eh, niet ver van het stadhuis vandaan een jongen, een 14-jarige jongen, doodgestoken. En ik heb regelmatig contact met, eh, met een van de ouders eh, van deze jongen. En als je dan ziet wat voor impact het op nabestaan en mensen om het kind heen hebben en op de samenleving heeft, dat is iets wat we niet moeten willen. De laatste tijd hebben veel winkels, waaronder de Action, al besloten om geen messen meer aan minderjarigen te verkopen. En dat gaat prima, zegt de koopjeswinkel. Ja, e- elk mes is er één te veel wat verkeerd wordt gebruikt. Dus, eh, maar op zich, uh, we verkopen nog steeds prima dit soort messen, maar wel aan de juiste groep mensen voor het juiste gebruik. Netse bedrijven moeten voor 1 januari al hun dieren doden. Dat adviseert het Outbreak Management Team aan het kabinet. Minister Jonge had dat gevraagd nadat in Denemarken nieuwe varianten van het coronavirus waren gevonden bij Nertsen. De aftrap van het carnavalseizoen had voor een man in Venlo niet slechter gekund. Het leek hem leuk om carnavalsliedjes te zingen voor het stadhuis, maar daar dachten agenten anders over. Ze gaven de man een boete van 95 euro voor het overtreden van de coronaregels. Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten. In Zeewolde in Flevoland vieren ze coronaproef Sint Maarten. Bewoners konden vooraf online aangeven of kinderen mochten aanbellen om liedjes te zingen voor wat lekkers. Deze moeder liep ondanks corona met haar kinderen mee door de buurt. Nou, meer ook voor de mensen die eh, het ook wel heel erg leuk vinden om de kinderen aan de deur te krijgen. En dat er toch wel wat reuring is. En eh, ja, wel op gepaste afstand natuurlijk. Maar ja, op deze manier hebben en de kinderen en ook wat ouderen en dergelijke er ook een beetje lol van. Al is deze jongen nog niet helemaal tevreden over zijn buit, merkte onze verslaggever. Wat zit erin? Twee lommetjes. Is dat genoeg voor vanavond? Nee. <laughs> Dan nog het weer. Vanavond een paar opklaringen, maar verder is het bewolkt. Later vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur ligt rond 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file tussen Baarn en Hilversum Noord 3 kilometer met een half uur vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk is er maar één rijstrook open.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 I can't explain it. The way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, holy, holy, holy, holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. There's a way have to make this announcement, but uh, we have to shut down the plane.